Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nachtclubs zijn er klaar mee en gaan open. Flink wat nachtclubs zijn een actie begonnen en die heet De Nacht staat op. En net hebben ze bekendgemaakt wat ze van plan zijn. Dat we als clubs hebben besloten dat we eh, zaterdag 12 februari eh, allemaal open gaan. Eh, dat op en dat op een veilige manier gaan doen en dat het ook kan. Je hoort een van de initiatiefnemers, Pieter de Kroon, zelf ook clubeigenaar in Amsterdam. De sector zit er volgens hem helemaal doorheen. Omdat we gewoon al zo lang dicht zijn en zo lang geen perspectief hebben of krijgen... dat we nu op een punt zijn eh, dat dit volgens ons uh, het beste is om te doen. De opening volgende week zaterdag is niet eenmalig. De clubs zijn van plan om voorlopig ook open te blijven. Op het Insta-account van De Nacht staat op kun je zien welke clubs meedoen. In een stilstaande trein heeft een zwaar bewapend arrestatieteam iemand opgepakt, schrijft De Limburger. De trein staat stil in het Brabantse Holthees bij Venray. Even voor zes uur kwam er bij de politie een melding binnen van een verdachte situatie. Het arrestatieteam viel toen de trein binnen waar honderden passagiers in zitten. De politie zegt tegen het AD dat het om een explosief zou gaan. Passagiers zouden dat gezegd hebben. En bij een strandtent in Domburg zijn ze storm Corrie nog niet vergeten. Door de wind is het terras een enorme zandbak geworden. Ja, inmiddels zijn we het met grote geschut aan het wegscheppen. Hopen dat we snel weer open kunnen. Al moeten de barmannen en koks daarvoor nog een hoop zand weg zien te krijgen. Ik denk dat er wel eh, op sommige plekken wel twee meter zand lag. Alle terrasstoelen en tafels die lagen eronder, dus die hebben we eerst helemaal uit moeten graven ook wel een paar kapot gegaan, maar uiteindelijk, uh, nou ja, het lijkt, al, het lijkt ergens op het terras. Het weer nog. Het blijft bewolkt vanavond en het kan wat regenen. Morgen eigenlijk meer van hetzelfde. Het is dan tussen de 6 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de binnenring van de A10 Zuid bij de afrit Amsterdam Oud-Zuid.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 It's so confusing. to spend your time. weeks now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part when I pulled myself out. tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi.